het NOS-journaal. Vluchtelingenwerk Nederland heeft een klacht ineens, werd in Rotterdam op straat gezet en kort daarna opgenomen in een ziekenhuis. Hij bleek de besmettelijke ziekte hepatitis B te hebben en moest meteen een levertransplantatie ondergaan. Volgens Vluchtelingenwerk wist het detentiecentrum dat de man erg ziek was en had hij nooit op straat mogen worden gezet. Bijna een kwart van de afgestudeerden van de opleiding journalistiek aan de Hogeschool Windesheim had geen diploma mogen krijgen. Uit onderzoek naar de kwaliteit van de opleiding blijkt dat sinds 2009 23% van de onderzoeksverslagen van afgestudeerden onder de maat was. Van de stageverslagen was 9% onvoldoende. Van de 360 studenten die sinds september 2009 zijn afgestudeerd, hebben 86 vandaag te horen gekregen dat hun eindwerk niet in orde was. Alle afgegeven diploma's blijven geldig. Dominique Strauss-Kaan is aangehouden in verband met een seksschandaal. De voormalige directeur van het Internationaal Monetair Fonds zou seksfeestjes hebben bezocht waar prostituees waren. Die feestjes zouden zijn georganiseerd door een groep zakenlieden en hoge politiemensen. In de zaak zijn meer mensen aangehouden. De politie onderzoekt of Strauss-Kaan wist dat de vrouwen prostituees waren. In dat geval kan een medeplichtigheid worden verweten. Het organiseren van prostitutie is in Frankrijk verboden. De Pakistanse regering zal Interpol vragen om oud-president Musharraf te arresteren. De regering wil hem vervolgen voor zijn rol bij de moord op oud-premier Benazir Bhutto, die in 2007 werd gedood bij een aanslag. Volgens de regering heeft Musharraf onvoldoende bescherming geboden aan Bhutto. Omdat Musharraf al jaren in Londen en Dubai woont, wil de regering de internationale politieorganisatie Interpol inschakelen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. De temperatuur daalt naar 0 graden in het zuidoosten en 4 aan de kust.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 Op de A4 vanaf Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude 5. A9 Diemen-Alkmaar tussen Holendrecht en Aalsmeer 6. Op de ring A10 Tussen Zeeburg en knooppunt Amstel 4. Tussen Geuzenveld en de Koentunnel 4 kilometer. tussen Schellingwoude en knooppunt Koenplein 4.